moeilijk hoor. Nou, het is niet dat je denkt van, uh, dat is dit nou weer voor een quiz of zo. Nee, het is eigenlijk heel eenvoudig. Drie liedjes totaal verschillend van elkaar, ook totaal verschillende artiesten. En toch, dus, ja, toch hadden ze iets gemeen, ja.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 Volgens minister Timmermans is dat idee van de PvdA bekeken... maar was het om veiligheidsredenen niet mogelijk nog een accreditatie te krijgen voor een extra gast. Premier Rutte en minister Bussemaker gaan wel nog voor het begin van de Olympische Winterspelen... met het COC praten, ter voorbereiding van allerlei gesprekken in Sochi... Rutte heeft ook een officieel verzoek ingediend om tijdens de Spelen met president Poetin te praten over de mensenrechten. Staatssecretaris Wekers zegt dat het hun eigen schuld is als burgers hun toeslagen nog niet hebben ontvangen. Gisteren werd bekend dat de Belastingdienst kampt met achterstanden bij het uitbetalen van toeslagen. Volgens Wekers komt dat doordat mensen te laat zijn met het doorgeven van extra gegevens. Die heeft de Belastingdienst nodig om fraude te voorkomen. Als aanvragers de juiste gegevens leveren staan de toeslagen volgens Wekers binnen een paar weken op de rekening. De helft van de bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen wil daar het liefst weg. Inwoners van Loppersum, Middelstum en Slochteren voelen zich onveilig door de dreiging van nieuwe aardbevingen. Volgens een onderzoek van de Universiteit Groningen vertrekken veel mensen uiteindelijk niet... omdat ze hun huis niet kwijt kunnen of niet weg willen bij hun familie of werkgever. In Frankfurt zijn in een rechtbank twee mensen vermoord. De slachtoffers, twee mannen van middelbare leeftijd, kwamen door schot- en steekwonden om het leven. Volgens de politie wachtte de dader de mannen voor de rechtbank op. Hij werd kort daarna in de buurt van de rechtbank gearresteerd. Zijn motief is onduidelijk. Rafael Nadal heeft de finale bereikt van de Australian Open. Hij versloeg Roger Federer in drie sets, 7-6, 6-3 en 6-3. In de finale speelt Nadal tegen Stanislas Wawrinka... die gisteren Thomas Berdig versloeg. Het weer bewolkt met in het westen en zuiden lokaal een bui. In het zuidwesten ook zon. Middagtemperatuur in het noordoosten rond het vriespunt. Elders 5 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en tegen de avond regen. In het noorden en oosten sneeuw. En het wordt dan 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 Mijn bolhoed op, mijn ene oor. Zo slenter ik het leven door. Met de dippie hier en een stijver daar. Haal ik mijn kossie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen. Daar ga ik s'nachts de tukkie doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze stommeling als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en niet zit grient en je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal, de blauwe lucht betaalt me rente. En dreigt men mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. schat van een oude hond. Die zwerft mee de wereld rond. De slager bij ons in de buurt. Die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond het is een rare kees. Want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer dan niet zijn zin. Dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit. En als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart. En kwispelt vrolijk met zijn staart van smorgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwde kameraad. De vrijheid is ons kapitaal. De blauwe lucht betaalt de rente. En dreigt men ons soms met de noord, dan drukken wij ons grote snor. Ja, onze grote snor. Ja, die ontzettende leuke Doris hoorde nu uh, daarna. Deep Purple en eh, Black Knight. Maar Bolhoed op mijn ene oor heette dat ding van Doris. Leuk hè, om dat weer eens terug te horen. Dat is al heel oud hoor, dat is 60 jaar oud zo'n beetje. Prachtig omdat toch deze... Ga ik meer doen. Ik heb nog zo'n leuk mapje ergens hier in mijn computer staan. Dat heet Nostalgisch Nederlands. Daar zitten hele oude dingen in. En uh, we hebben natuurlijk al een aardig wat van die conferences gedraaid en zo. Zijn er ook nog meer. Maar ik ga dat ook eens een beetje af en toe eens ertussendoor gooien.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 zijn eerste hits in Nederland. En dat heet Spanish Troll. La, la, la, Rosita. die komt Albert Jan veel tegen. Spanish Trolls, te kant, <laughs> de komende twee weken. Oké, ze eh, verdenken. Ja, dat is ook leuk. Hoppa! Fats Domino.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 Ik heb nog steeds geen tijd gehad om, om daar eens naar te gaan kijken. Maar ik ben er eigenlijk wel vreselijk benieuwd naar. Dus wie weet gebeurt het nog een keer. Zo, en even een beetje funk jongens. Een beetje...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 over een stenen huis zo'n liedje kunt maken. <laughs> Tja, ja, het kan allemaal. Maakt het allemaal uit. Het kan allemaal. Uh, voordat ik zo mijn vriend uh, eh, Joop ga bellen, dames en heren, nog even dit. The Electric Light Orchestra. It's a living thing. En onze razende reporter Joop van Es junior. Ja hoor, hij is er weer. Is hij er? Ja. Hij is er. Ja. hey, Jopie. In vol ornaat, dat Ruud. In vol, in vol ornaat nog wel. Ja, ja, ja. ja, ja, Kon, je, het niet legen dan, dat ornaat? <laughs> nou, eerst volgegooid, dan gaat het zo meteen weer leeg. Oké, oké, oké. Goed, Hoe is het met je? Een Ja, nou, lekker wel. Dat jij ook weer geloof ik. Ja, ja, ik ben er weer. Ik ben er Ja, even, wacht even. Wacht even. Eh, Dat bedoel ik. Ja. Dat was je even vergeten, ja. Oh, dan krijg je straks weer op je donder van uh, Angela. Nee hoor, ik was hem niet vergeten. Nee, ik was hem niet oh, vergeten. Oh, eh, ik had hem al keurig klaarstaan. Oké. Goed. Nou Ruud, eh, ik wil je eerst even bedanken. Waarvoor? Voor die prachtige muziek die je net draaide, ILO. E dat oh, blijft voor meer ILO e in de eten. ik vind het schitterende muziek wat Jeff Bay met zijn vriendjes gemaakt heeft. Oké. Okay. Jij bent een fan. Waarvan achter zeggen we dan, hè? Ja, jij bent een fan. Waarvan achter. Ja. een grote zelfs. Ja, een, hele... een grote, oké. Ja. Nou, mooi. Groot verleid, hè. Goed, we gaan even de agenda doornemen. Even, nou ja, heb je even tijd? Zou ik zeggen, we gaan beginnen met vandaag. Ehm, om 8 uur begint er eh, in Café Koper de eerste van drie shoelavonden. Het oude ouderwetse Hollandse gezellige huiskamerspel. En dat gaat eh, vanavond eh, voor de dames alleen. Dat heet dus ook de Ladies Only. En daar komt een kampioen uit. Eh, het begint om 8 uur. Eh, deelname eh, is, gratis volgens mij. Maar je moet je wel eventjes aanmelden. Of aan de bar of per telefoon. Ik zal even het telefoonnummer noteren. 023 57 13546. En dan kan je vrouwen meedoen. De heren zijn natuurlijk ook uitgenodigd, maar die mogen niet joelen, maar die mogen wel joelen. Maar goed, de dames dus. Nee, eh, joelen en eh, joelen dus. Eh, kom op, joh, juist. Ja. Dan komt er op 21, nee, 21 februari zijn de heren aan de beurt. Het is hetzelfde, dan krijg je ook een kampioen. En dan op 21 maart is dan de Battle of the Sexes, zoals ze dat noemen. En dan spelen de... <laughs> dus is het seks in de joelbak? De beste dames. Nee, gewoon... <laughs> Seks in de joelbak. <laughs> De, beste heren tegen de dames. Oh, wacht even, nou, ja, oké waarom dit nou weer op zijn Engels moet, dat, zal, ja, maakt me niet zoveel uit. Oh, Maar dat is dus vanavond vanaf 18 bij Café Koper. Dan hebben wij ook nog vanavond, en dat is, is bij Café 4 in de, in de Halterstraat, eh, Raad je plaatje. Ehm, er komt een team van de CFM. Doe jij mee? Nee, nee, ik, ik ben er niet vanavond. Oh nee, oh, nee, nee, nee, nee oké. Nou, Maar er komt een team van, eh, van, eh, van CFM, vier personen. En die neemt het op tegen andere teams van vier personen. En dan is het de bedoeling dat uh, uh, tien platen achter elkaar alleen de intro's gedraaid worden. Noteren van wie welk nummer dat is en van welke groep. Of zanger of zangeres. En daar komt nog een, eh, een algemene vraag bij. En dat zijn vijf rondes. Degene die het beste scoort, die wint dat. Ja. Nou, ik heb de allereerste keer mee mogen doen. Dat is ontzettend leuk. Uiteraard in het team van CFM. En we wonnen grandioos was ook niet zo moeilijk. Daarna is het wat moeilijker geworden. Rob Smits, de uitbater, die, eh, die heeft nou goed, eh, goed zijn best gedaan. En het wordt niet gemakkelijk, dat kan ik je vast voorspellen. Nee. Dan, dan, gaan we naar de zaterdag. De zaterdag. En dan hebben we in de avond, vanaf 6 uur, bij um, restaurant Ettervloed in, eh, het Amsterdam Beach Hotel. Daar, zitten, ehm, daar kan je gra eh, nee, niet gratis, maar gebakken scholen en gebakken schar eten. Zoveel je kunt voor slechts 7,50 per persoon. Dat is geen geld. Nee, dat is bepaald geen geld. Dat wordt uh, gesponsord door uh, Ab Boelens en Henk Koning, die verzorgen ook die, die, die scholen en scharren, die bakken ze ook. Ontzettend lekker. Ik heb het eh, twee weken geleden bij de Zwarte Bende, dat is de eh, Klaviasvereniging, dat ook mogen doen. Ja, nou, dat is grandioos wat die heren kunnen met die, met die visjes. Erg leuk dus. Dan hebben we ook nog, zaterdagavond, ja, en daar heb je eigenlijk niet zo gek veel meer aan, want het is volledig uitverkocht, de Hades International. het is een act van uh, Ruud Jansen, nee Ruud Jansen, Henk Jansen en ehm, Dick Hoezee dat is ehm, een variété ehm, optreden, zeg maar. Het is een ouderwets variété met, met goocheltrucs en andere trucs. En een beetje zingen en een beetje lachen. Een heleboel lachen, moet ik eigenlijk zeggen. En die treden nou voor de derde keer op in Theater de Krocht. Maar zoals ik zeg, helaas, helaas, helaas, is dat... Eh, is het al uitverkocht. Dus eh, mensen die daarnaast zitten, ja, opwachten, of weer wachten tot volgend jaar. Of binnen een spreek of ik nog een keer wil doen. Maar dat zal wel niet lukken, denk ik. Dan hebben wij ook nog zondag, even kijken, ik heb hier staan om half zes in Café de Halve Maan. Dat is in Zandpoort Noord. Daar treedt een groep op en die heet de Ruud Jansen Weet jij daar iets van? Nooit van gehoord dat oh, was ik al Ken ze niet, maar het zal amateurbeentje zijn. ja, ongetwijfeld. Maar goed, die treden daar dan op in Café de Halve Maan. Ja, wie van die muziek houdt en wie doet het eigenlijk niet in Zandvoort? Ja, die zou ik echt adviseren. Ga daar eens kijken. En eh, ga genieten van lekkere muziek eh, van uh, en zijn vriendjes. Helemaal goed. Ja, het is een klein, het is een klein cafeetje hoor. Dus, dan gaan we buiten staan. Ja, buiten staan. Het zit aan de Hagelingenweg. Dat wou ik nog even, misschien wel even weten. Oké. Dus eh, nou, er zijn leuke dingen te doen, eh, denk ik, eh, in, het, in het Zandvoortse. Ja. En het Zandvoortse, het lijkt een beetje op elkaar natuurlijk, dit weekend. Ja, hartstikke mooi. We hoeven ons weer niet te vervelen. Toch? Nee. Oh, ik vergeet nog één ding. Ik zie het ineens staan. Wacht even. Oh, wacht dus, even. morgenmiddag om drie uur, morgenmiddag om drie uur, dan hebben wij ehm, ook de hoe noem je dat? Het ehm, muziekpodium is dat. Dat is in het museum, het Zandvoorts Museum. En dat, treedt op een harpiste, Carla Bos. En zij is een, een harpiste van eh, het hedendaagse muziek in eh, Porto. Ook is hedendaagse muziek, als ensemble hedendaagse muziek. In Porto, Portugal. En eh, werkt als freelance harpiste in binnen- en buitenland. En ze heeft gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar heeft ze in 89 haar diploma behaald. En in 99 heeft ze het diploma uitvoerend muzikus bij Ernestine Stolpen gehaald. Zij heeft een unieke verzameling harpen. Ze heeft er negen, heel verschillende, uit allerlei tijdsperiodes. En dus ze zal er een aantal van meenemen. Dat is erg mooi om eens een keer te gaan zien. Want zo vaak treedt een harpist niet solo op, Ruud. Nee, dat is waar. En dat is wel apart ja, dat ook. Is dan, dat, ja, dat is dan in het Zandvoort Museum op zaterdagmiddag eh, van, van vijf... Eh, nee, van drie tot vier. Zorg dat je op tijd bent. De entree is slechts 2,25. Of als je museumkaart hebt gratis. En let op, 50 personen vol is vol. Ja. Meer komt er niet. Zorg dat je op tijd bent. En eh, <clears throat> dan kan je genieten van iets heel aparts. Oké. Lijkt me leuk. Ja, het is heel, heel bijzonder. Echt waar. Lijkt me leuk. Goed. Ja. Hebben we genoeg reclame gemaakt nu? Eh. Ja, genoeg wel. Oké. Goed, goed. Ik wens jou een eh, mooie mooi optreden morgen. Zondag. weekend verder. Zondag. Eh, zondag bedoel ik, zondag. En een heel, en een heel prettig weekend uiteraard. Oké. Ik ga je weer spreken, Job. Prettig weekend. Die maandag. En tot de volgende keer. Oké. Bye bye. hoi. komende weekend, dames en heren, is weer zat te doen. Vanavond draait je plaatje natuurlijk. En, de eh, en de shoelbak en eh, weet ik het allemaal niet wat er allemaal nog meer voor leuks te doen is in het weekend. Dus u hoeft u weer niet te vervelen. Nou, ik vervel me zeker niet. Ik ga vanavond lekker, eh, lekker naar het theater. Dat is ook natuurlijk wel weer eens even de moeite waard. vanavond Hans Lieberg zien. En dat is toch wel een van mijn favorieten. Wat? Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Oh, zo jongen regel. Well, we big rock singers. We got golden fingers and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone to see my picture on the cover? Stone. Wanna buy five copies for my mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh see my picture on the cover. Wanna Dr. Hook en de... Zit er een Wat is dat nou allemaal? On the cover of the Rolling Stone. The Rolling Stone moet je zeggen. Dat is uh, eh, Dr. Hook en The Madison Show. Van hun eerste album. Waar natuurlijk ook die giga-hit uh, Sylvia's Mother op stond. Maar dit was even een ander liedje. De Rolling Stone toonaangevend muziekblad in uh, de Verenigde Staten. En ja, als je dus als popgroep wat wil voorstellen... dan moet je natuurlijk wel een keer op de cover gestaan hebben. Ja, zo wil ik dat nou eenmaal. Hè? The Blues Brothers. Everybody needs somebody. So glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome. fantastische Amerikaanse tv-show Saturday Night Live. Daar allerlei sketches speelde en toen ook eh, daarna een aantal films eh, zijn gemaakt. Waaronder deze gigant The Blues Brothers. Geweldige film, nog steeds. En blijft, ondanks dat hij bijna 40 jaar oud is, blijft hij gewoon leuk om om te zien, die film. De Blues Brothers dus. En eh, Everybody Needs Somebody to Love. Een oorspronkelijk werkje van Solomon Burke. Het zijn de Eagles. of Best of My Love. Volgende week vrijdag, uh, het is denk ik al uitverkocht, maar volgende week vrijdag spelen de Dutch Eagles. Dat is een uh, zo'n zo tribute band die schijnen geweldig te zijn. Uh, ik heb het nog nooit gehoord, maar dat ga ik dan volgende week vrijdag een keer doen. Want dan ga ik daarheen. Dutch Eagles spelen dan in Beverwijk. Geweldig in het uh, dus. Dus vandaar even een voorproefje. De Eagles en Best of My Life. Oh, dit is zo'n leuk, eh, leuk nummer. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Been ten long years since the devil laid his fiddle at Johnny's feet and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in. I thought we had this settled. I'm the best it's ever been. Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before dawn. The devil's back in Georgia. Will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best? Truth is, I hadn't played much since the baby came in June. But give me half a minute and I'll get this fiddle back in June. The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said, well, I'm the fiddle player underground, but now I walk upon the land. This is the only cure for the predicament he's in. Now, devil, it would be a sin for you to get my boat, so you go on back to hell to the woodshed. I will go. practicing or will your hands grow cold? The devil walks the land and plays a fiddle made of gold. Can you hear the babe crying? Will he ever know? The devil wants his daddy's very soul. said you can't be trusted. Yeah, so what you gonna do? Well, you get your fiddle, devil, if you think that you can win. Cause I beat you once, you old dog, now I can whip your butt again. John Brown's green, the devil is red. My little baby loves shortness bread. Devil's dream is that he can win. But Johnny is the best that's ever been. dit was, eh, de, was niet de versie... Ehm, sorry hoor. Was niet de versie die... Eh, ik bedoel, nou ja, eigenlijk laat, ik het anders zeggen. De Charlie Daniels Band heeft het nummer als eerste opgenomen. En dat was een hit. Ehm, maar dit was duidelijk een hele andere versie. En eigenlijk net zo mooi. Want hier zong Johnny Cash mee. Dus de, voor alle Cash-fans was dat ook weer even leuk natuurlijk. Hier zong gewoon Johnny Cash mee. En misschien dat het wel de Charlie Band, eh, die Daniels Band op de achtergrond was. Maar de lied was in dit geval duidelijk Johnny Cash met nog een paar anderen. En er is ook nog, en dan moet je maar eens op, eh, op, op, eh, op hoe heet het, kijken, op YouTube. Er is ook nog een fantastische versie van de Muppets. Die hebben hem ook een keer gedaan. En dat was echt groots. Dat is zo geweldig. Ehm, wat, die, wat die gasten ervan gemaakt hebben. En eh, nou ja, dan moet je maar eens kijken. Dat is leuk gewoon. Dan moet je gewoon even op YouTube zoeken. Naar eh, The Devil Went Down from Georgia Muppet Show. Vind je hem vast wel. Nou, het is de laatste plaat. It's time. Heel toepasselijk. The Imagine Dragons.